Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was gisteravond kantjeboord in Ter Apel. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers was zo vol dat er te weinig slaapplekken beschikbaar waren. De gemeente in de buurt sprong uiteindelijk bij door een sporthal te openen. Verslaggever Jeroen Gortworst was erbij gisteren. Als je over een jaar gaat kijken, dan is dit sowieso een hele drukke maand qua asielaanvragen. Dat is het eigenlijk altijd. En dan zitten we nu ook nog aan het begin van de week. En aan het begin van de week is het eigenlijk ook altijd drukker dan aan het einde van de week. Dat kan zomaar 100 mensen schelen. En dat kan in dit geval dus het verschil maken tussen dat het nog net wel behapbaar is en dat het het niet meer is. Volgens het ministerie is er zeer gericht op nieuwe opvangplekken, maar is de oplevering daarvan vertraagd. Het vertrouwen in de politiek is flink toegenomen. 44% van de Nederlanders heeft er vertrouwen in. Vorig jaar was dat nog 33%. Ook het vertrouwen in het kabinet is toegenomen. En dat kan het kabinet vooral vandaag goed gebruiken, want het is Prinsjesdag. Verslaggever Esther Hendricks ging de straat op om te vragen... hoe we het geld uit de schatkist zelf zouden verdelen. Ik denk goedkoper OV. zou ik wel verstaan. Dat je even ergens heen wil en dan ben je voorheen en terug 50, 60 euro kwijt. Het idee van zoveel geld verdelen, kan je daar iets bij voorstellen? Nou, ik denk eigenlijk dat je daar niet echt dat je daarvoor echt in de politiek moet zitten om dat zeg maar goed in te zien. Zelf ben ik wel heel erg daarin geïnteresseerd. Eh, veel mensen hier in Nederland die moeilijk rond kunnen komen. Eh, het OV, eh, onderwijs, de zorg. Van mij zou er wel wat minder geld naar KLM mogen bijvoorbeeld. Ik denk iets minder ontwikkelingshulp en dan komt het wel goed. Hoe het kabinet heeft besloten over de miljoenen, dat horen we vanmiddag dus. De regen in Oost-Europa lijkt minder te worden. Het is al dagen noodweer daar. Er zijn al zeker 18 doden geteld. In Duitsland houden ze het waterpeil in de gaten... want al dat water wordt via rivieren afgevoerd. De hoogste waterstand wordt daar vandaag verwacht. En alle chocoladeliefhebbers kunnen hun borst nat maken. Een reep wordt weer duurder. De cacaoprijzen reizen de pan uit. Die prijsstijgingen zijn het gevolg van slechte oogsten in Ghana en Ivoorkust... waar de meeste cacao wordt gemaakt. Dat betekent dat een chocoladereep van 100 gram, die nu bijna 3 euro kost, zomaar een euro duurder kan worden. Het weer nog. De dag begint grijs en druilerig. Later trekt het open en is er behoorlijk wat zon.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 De gemeente Stadskanaal heeft op het laatste moment een sporthal geopend... voor asielzoekers die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo kon worden voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. Het aantal mensen dat is omgekomen door de overstromingen in Centraal-Europa is opgelopen tot 18. De Tsjechische regering heeft besloten om tot zeker eind volgende maand het leger in te zetten om te helpen. De FBI deed in 2019 al onderzoek naar de man die zondag met een wapen werd gezien toen presidentskandidaat Trump aan het golfen was. De man verscheen gisteren voor een rechter. Hij wordt in elk geval aangeklaagd voor twee overtredingen van de wapenwet. Het weer, eerst vrij veel bewolking en kans op wat motregen. Later steeds meer zon, bij een graad of 21. ten years old, suddenly bold, cause I resolved to live like my hero in the ring.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 Just downstairs to start your day, but your car's not there. Yeah, you know the joke's on you. You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't you. ritme, van ZFM.